verantwoordelijkheid opgeëist voor de bompakketjes van deze maand. Twee mannen die al vastzitten voor het versturen van de pakketjes hebben dat gedaan in een brief aan een activistische website. We zijn heel trots op onze actie, schrijven de leden van de groepering die de samenzwering van de cellen van het vuur heet. In totaal werden begin deze maand in Griekenland 14 pakketjes onderschept, onder meer gericht aan de Franse president Sarkozy en aan verschillende ambassades, waaronder de Nederlandse. Veel schade richtten de pakketjes niet aan, Eén koerier raakte licht gewond toen er een ontplofte. De twee verdachten werden al snel opgepakt. President Obama heeft nog eens gezegd dat de VS militair nauw samenwerkt met Zuid-Korea. Dat deed hij na de Noord-Koreaanse beschietingen van gisterochtend. Een Zuid-Koreaans eiland werd door het noorden beschoten met granaten. Hierbij kwamen twee militairen om het leven. Zuid-Korea vuurde enkele granaten terug en zei later dat het leger harder zal terugslaan als het opnieuw wordt geprovoceerd. De Amerikaanse minister van Defensie Gates heeft via de telefoon overlegd met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Kim. De twee ministers hebben afgesproken dat ze elk antwoord op de Noord-Koreaanse agressie met elkaar zullen afstemmen. Ajax heeft in de Champions League weer verloren van Real Madrid, dat zich al had geplaatst voor de volgende ronde. In de Amsterdam Arena werd het 4-0 voor de Madrilenen. De andere wedstrijd in deze groep, Auxerre AC Milan, eindigde in 2-0 voor Milan. De Italianen zijn nu ook zeker van een plaats in de volgende ronde. Ajax staat op de derde plaats met één punt meer dan Ozer. De Amsterdammers zijn nu uitgeschakeld voor de Champions League.